het tropenland zag hij zijn vrienden in laatste afscheidshand. Zij hadden samen hun soldaat. naar het schip dat kind verdween. De avond viel en hij was eenzaam bruin, mijn groen. In Holland woon ik hier, want ik zie mijn